Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is woedend gereageerd op het besluit van het kabinet... om de marinierskazerne in Doorn niet te verhuizen naar Vlissingen. Tijdens een Kamerdebat sprak de SP van een rotstreek. En GroenLinks zei dat staatssecretaris Visser... Zeeland willens en wetens een rat voor de ogen heeft gedraaid. De PvdA zegt dat de provincie bewust om de tuin is geleid. Maar ook regeringspartij CDA had er geen goed woord voor over. Vrijdag werd bekend dat de kazerne niet naar Vlissingen verhuist... maar naar nieuw bij Apeldoorn. In het centrum van de Duitse stad Hanau is vanavond een openbare herdenking... voor de slachtoffers van de aanslagen op twee waterpijpcafés. Daarbij vielen zeker negen doden. Vijf mensen raakten gewond. Alle slachtoffers hebben een migratieachtergrond. De dader, een Duitser van 43, werd vannacht doodgevonden in zijn huis... waar ook het lichaam van zijn moeder lag. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat uit van een terroristische daad... en een extreem rechtsmotief. Bondskanselier Merkel heeft in Berlijn haar medeleven betuigd. Ze noemde racisme en haat een vergif dat de bron is van veel misdrijven. Er komt een uitgebreid onderzoek naar de oorzaken van de grote bosbranden in Australië. Dat heeft premier Morrison gezegd. Hij heeft een speciale commissie in het leven geroepen... die onder meer moet gaan bekijken in hoeverre klimaatverandering een rol heeft gespeeld. Bij de bosbranden vielen afgelopen half jaar zeker 30 doden. Ook is naar schatting 1 miljard dieren om het leven gekomen. Premier Morrison kreeg veel kritiek over zijn houding tegenover klimaatverandering... en omdat zijn regering te laat zou hebben gereageerd op de bosbranden. Koning Willem-Alexander is dit jaar niet bij de koningspelen. Die worden gehouden op 17 april en er doen ruim een miljoen schoolkinderen aan mee. De afgelopen zeven keer was de koning er wel, maar dit keer gaat hij naar de verjaardag van koningin Margrethe van Denemarken. Zij wordt 80 jaar. Het weer nog, bewolkt vrij veel wind en een graad of 10. Aan het begin van de avond veel regen met kans op zware windstoten. Morgen zo goed als droog, periode met zon en een graad of 9.